7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds begin 2008 is de Amsterdamse beurs boven de 500 punten gesloten, op ruim 503. De AEX was de voorbije weken al een paar keer boven de 500, maar sloot daar telkens weer onder. De stand van vandaag is geen record. De hoogste stand van de Amsterdamse beurs bereikte de AEX in september 2000. Toen was dat 701 punten. Dat was vlak voor het einde van de internetzeebel. Het Rijk heeft niet veel in te brengen bij de bedrijven waarvan het aandeelhouder is. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Na onderzoek op 26 staatsdeelnemingen zoals Holland Casino, Havenbedrijf Rotterdam en KLM. Het Rijk heeft volgens de Rekenkamer met veel bedrijven geen officiële afspraken over invloed op de bedrijfsvoering. En in andere gevallen is het een te kleine aandeelhouder om invloed uit te oefenen. Daardoor is bijvoorbeeld de besluitvorming bij grote investeringen niet altijd zorgvuldig en transparant. Sjaak Rijken en zijn vrouw trekken zich terug om bij te komen voordat ze terugkeren naar Nederland. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Mali hebben Rijken en zijn vrouw het land inmiddels verlaten. En Australische downloaders die de film Dallas Buyers Club illegaal hebben binnengehaald... kunnen binnenkort een brief van de filmmaatschappij verwachten. Een rechter heeft besloten dat zes grote internetproviders de gegevens van illegale downloaders aan de filmmaatschappij moeten overhandigen. Het Amerikaanse filmbedrijf Voltage Pictures krijgt zo de namen en adressen van duizenden downloaders in handen. In een aantal landen, zoals Amerika en Duitsland, ontvangen illegale downloaders al brieven van filmbedrijven. En daarin worden soms bedragen van duizenden dollars gevraagd voor het schenden van het auteursrecht. Het weer, Vannacht kan het nevelig worden met een enkele mistbank.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 In de Randstad vooral nog vertraging eh, op de A20 en de A12. De A12 richting Den Haag, daar staat voor het knooppunt Gouwe 8 kilometer. 10 minuten extra reistijd. A20, hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht 9 kilometer. Kwartier vertraging nu door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Utrecht-Veemarkt. 4 eh, kilometer door een kapotte vrachtwagen. A27 vanuit Utrecht verder naar Gorkum tussen Evedingen en Noorderloos 6 kilometer langzaam rijden.